Voor spoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Argentijns-Nederlandse oud-piloot Julio Potsch zegt dat hij erg weinig redenen had om te twijfelen aan vrijspraak. Hij landde vanochtend op Schiphol en zei dat hij vanaf dag 1 vrijspraak verdiende. Potsch zat acht jaar vast omdat hij werd verdacht van dodenvluchten tijdens het Fidela-regime. Het OM in Argentinië is het niet eens met de vrijspraak en gaat in hoger beroep. De politie stopt met het zoeken naar de derde sportvisser die zaterdag vermist raakte. Volgens de politie zijn alle mogelijkheden om de man te vinden benut. Het slachtoffer van 67 uit Hezen was samen met een vriend en diens zoon afgelopen zaterdag gaan vissen in de mist. De boot en de vader en de zoon zijn teruggevonden, maar de derde visser dus nog niet. Volgens de politie is de boot met de drie waarschijnlijk tegen een pijler gebotst van de Oosterscheldekering en daardoor stuurloos geraakt. In Amsterdam zijn vanochtend de ruiten van een Israëlisch-Joods restaurant ingeslagen. Dat gebeurde door een man met een stok met daaraan een Palestijnse vlag. De politie kan nog niets zeggen over het motief van de man. Hij wordt verhoord. De actie komt een dag na de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de VS. Het molenaarsambacht komt op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Dat heeft UNESCO besloten. Bij immaterieel erfgoed gaat het om tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan. In Nederland stonden aan het begin van de vorige eeuw ruim 10.000 windmolens. Veel molens zijn inmiddels stilgezet of afgebroken. Op dit moment zijn er nog 40 beroepsmolenaars in Nederland en honderden vrijwilligers die het ambacht levend proberen te houden. Het weer nog regen, veel wind. Langs de kust kan het stormachtig worden. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanaf morgen kouder en winterse buien. In het weekend kan er in delen van het land sneeuw vallen, vooral op zondag. Op sommige plaatsen meer dan 5 centimeter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Eh, dit is Matchbox, vierde jaargang. Ja, daar komt hij, want verleden week toen zei ik nog aflevering 87 of zoiets. En toen zei Ruud, hij zei, ja, je zit hier al bijna vier jaar. Dan kan het nooit aflevering 87 zijn, hè? Dat kan niet. Dus ik ben even gaan rekenen. En ik weet niet of het tot op de cijfer klopt, maar ik gok het erop dat we nou op aflevering 215 zitten. Zo, dan weet je dat ook in ieder geval. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En eh, je kunt kijken en luisteren via internet, zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Veel plezier! on the moon. we went walking down by the old graveyard in the morning. Does Your Mother Know van ABBA. En dat kwam uit het jaar 1979. En daarvoor hadden we Them met Mystic Eyes. En dat was een geweldige single in 1965. Wat op de B-kant stond. If You and I Could Be As Two. Geweldig. Ja. Eh, na nou, twee van die pittige nummers hebben we altijd iets rustigs. Ook nu. Het, eh, het is een nummer van de groep Brad. Geschreven door eh, de leider van de groep David Gates. Het heet Make It With You. En het komt uit 1970. Maar... Straks in de tweede uur hebben we nog een compositie van hem. En die wordt dan gebracht door Tally Savalas. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if Oh. Make It With You. En dat was de groep Bread. En eh, in het tweede uur, zoals ik al zei, komen ze nog een keer terug. Althans, een compositie van David Gates. En die wordt gebracht door Telly Savalas. Eh, we zijn toe aan de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 7 december 1967. We hebben twee nieuwe binnenkomers. En eh, ze hebben het allebei niet vergeschopt. de eerste komt binnen op 38. En dat was ook meteen de <laughs> hoogste plaats die de plaat bereikte. goede zanger, leuk, mooi nummer, maar uh, niet commercieel genoeg om het ver te schoppen voor Jim Reeves... met I Heard a Heartbreak Last Night. I heard the pitter patter of a slow winter rain. I heard the lonesome whistle of a far away train. as I sat in the silence, broken only by pain, I heard a heartbreak last night. Last night. Oh, how you cried! We said goodbye as we stood at the station in the rain. When we said goodbye, the whippoorwill sang from a pine tree close by. When we heard the whistle of your train, I heard the mournful sobbing of the wind in the pine. I felt the cold, icy feeling a fear on my spine. For I knew in my heart you'd never be mine, and I heard a heartbreak last night. heard a heartbreak last night. Nieuw nummer 38 was Jim Reeves en eh, I Heard a Heartbreak Last Night. De volgende nieuwe binnenkomer en meteen de laatste en de hoogste... komt van een, eh, ook van een grote naam. En ook die plaat heeft het niet echt ver geschopt. Want eh, hij kwam wel binnen op 19, maar dat was het eigenlijk wel. Uh, traffic But Here We Go Round the Mulberry Bush. De klapper van de week. fire, oh, snakes nog niet weten. Dit waren Simon Stokes en de Nighthawks en Voodoo Woman. En dan zijn we weer toe aan de tip van Willem. En hij heeft hiervoor gekozen om eh, twee redenen. De eerste was eh, dat hij zijn uh, zorg uitsprak over de onrustige wereld waarin we leven. En de tweede reden was dat het morgen, 37 ehm, jaar geleden, is dat John Lennon werd vermoord. Het nummer wat we gaan draaien staat op het album John Lennon en de Plastic Owner Band. En het was eigenlijk bedoeld om als single uit te komen. Maar hij kwam op een gegeven moment aan met eh, het nummer Mother. En dat werd toen de single. Maar dit is de tip van Willem en het heet Love. John Lennon. change. van het album John Lennon en de Plastic Ono Band. De tip van Willem en de titel was Love uit 1970. En eh, trouwens, Simon Stokes, de Nighthawks, moet ik nog even melden... voor de meeschrijvers. Dat nummer kwam ook uit 1970, eh, jawel.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 A Horse With No Name and I Need You. En deze was in Amerika ook erg groot. Sister Golden Hair. In Amerika, daar uh, nam Dusty Springfield het album ehm, Dusty in Memphis op. En daar stond haar heel grote hit op.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 sorry. dat je gedachten meteen uitgingen naar de Foreos met Zeg Niet Nee. En dat klopt natuurlijk, want dat was de Nederlandse vertaling. En Ruud die gaf nog even een leuk weetje. De Foreos, dat betekent, uh, daar, komt, eh, daar kwamen ze eigenlijk op via de Four Youngsters. Kijk, kun je ook even lekker meenemen. Hier zijn Goldie en de Gingerbreads en eh, Can't You Hear My Heartbeat? Goldie en de Gingerbreads en uh, eh, Can't You Hear My Heartbeat. En eh, we kennen natuurlijk eigenlijk de uitvoering beter nog van uh, Herman's Hermits. Die had dan ook een grote hit daarmee. de Münchener Vrijheid, daar gaan we nu naar luisteren. En het nummer heet Keeping the Dream Alive uit 1988. Dat was de groep Münchener Vrijheid. Maar je mag ook gewoon zeggen Vrijheid. Met Keeping the Dream Alive uit 1988. Eh, Dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit 1964. Dat was origineel ook een eh, single van Elvis Presley. Maar die haalde het niet zo. De uitvoering van Terry Stafford werd daarentegen een hele grote hit. Suspicion. time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me. Do you say the same words to someone else when I'm not there?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 Maybe I'm suspicious cause true love is so hard to find. Suspicion. Hold me my heart. Suspicion. Keeps us apart. Suspicion. Why torture me? dat eh, was ook wel zo'n beetje het enige succes wat Terry Stafford ooit heeft gehad. Maar wel heel erg fraai om even weer te beluisteren. Suspicion, Terry Stafford. We gaan eens luisteren naar een B-kantje, want bij Matchbox zijn we gek op B-kantjes. En in 1964 had, eh, nee 1966 hadden de Trogs een grote hit met I Can't Control Myself. En op de B-kant stond Gonna Make You. Mm-hmm. bacontje dus. Gonna Make You from The drugs, bacon van I Can't Control Myself. We gaan naar het jaar 1961, naar een eh, Engelse groep... die zich eh, eigenlijk eh, het maken van muziek uit de jaren 20 meester had gemaakt. The Temperance Seven. En ze hebben ook twee hits gehad waarvan deze er ook een was. Hier is Pasadena. station. Oh, New Pullman train. Here's my reservation for my destination. Far beyond the western plain to see my home in Pasadena. Why home where grass is greener? where honeybees hum melodies and orange trees scent the breeze. I want to be a home sweet homer. Why then I'll settle down beneath those palms in someone's arms in Pasadena. Yes, in Pasadena town. Johan trouwens. 1974 ehm, was dat. Hm. Oké, gaan we ons niet meer eh, kwaad overmaken. Dit waren de Temperance Seven en uh, eh, Pasadena. Call Me The Breeze is een heel bekend nummer van J.J. Cale... in vele uitvoeringen, maar wij draaien het origineel. Here's one of your old rock and roll favorites, on down the 1971 van het album Naturally was dit J.J. Cale en eh, They Call Me The Breeze. We eindigen met eh, een nummer uit 1974 van het album I Got A Name van Jim Croce. Hier is I'll Have To Say I Love You In A Song. say it can't wait, I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kinda strange every time I'm near you things to say. I know you'd understand. And every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I'll have to say I love you in a song. is something that I just gotta say. Oh, you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. We hebben nog een eh, minuutje over en eh, die tijd wordt voor ons eh, volgespeeld door Herb, Herb Albert en de Tijuana Bras, A Taste of Honey. En dan zien we je zo na het nieuws en de berichten terug voor het tweede uur. Tot zo.